Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er moet strenger toezicht komen op energielabels. Elk huis heeft er eentje, maar bij 8% van de huizen klopt het label niet. Terwijl er toch veel van afhangt, vertelt woonminister Hugo de Jonge. De hoogte van de huur is ervan afhankelijk. Het bedrag dat je kunt lenen als je een huis gaat kopen is ervan afhankelijk. En daarom moeten die energielabels boven iedere twijfel verheven zijn. Er is al een heel systeem van checks en balances, maar wij willen daar een publieke toezichthouder bovenop. Ja, want veel mensen betalen te veel huur doordat het energielabel van het huis niet klopt. En dat zijn tientallen of zelfs honderden euro's per maand. Rond deze tijd brengt informateur Putters zijn eindverslag uit aan de Tweede Kamer. Daarin staat wat volgens hem de volgende stap moet zijn in het vormen van een nieuw kabinet. Gisteren werd al bekend dat Wilders geen premier wordt. Vooral omdat omzicht van Nieuw Sociaal Contract dat niet wil. En dat alle partijleiders zelf in de Tweede Kamer gaan zitten. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gaan niet op staatsbezoek in Vietnam volgende week. Ze zouden van dinsdag tot vrijdag op bezoek gaan, maar de regering van Vietnam heeft gevraagd of ze het konden verzetten. Vanwege binnenlandse omstandigheden zeggen ze, maar wat ze daarmee bedoelen, dat weten we niet. En aan zelfvertrouwen geen gebrek bij deze NEC-supporter. Die club staat dit jaar in de bekerfinale en de Nijmegenaar heeft daarom alvast een tattoo laten zitten. Waarop de gewonnen beker te zien is. Ja, hij kan niet wachten. Ik ga een Romein zetten met eh, de beker in de hand. Ik heb er wel heel veel vertrouwen in, ja. Goede spelers, goede supporters. En... Eh, het wordt gewoon een keer tijd. NEC speelt die bekerfinale tegen Feyenoord op 21 april in de Kuip. Heb ik nog het weer voor je. Een superzonnig dagje, ook wat stapelwolken. Maar toch, het is 15 tot 19 graden. Behalve op de Wadden. Vanavond wordt het ook wat bewolkt. Morgen heel anders dan buien met lokaal ook kans op onweer. Maar toch 14 of 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits voorzichtig aan aan het beginnen... met vooral wat korte dagelijkse files, zoals op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Burgerveen staat 6 kilometer file met 10 minuten op onthoud.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 She wakes up to my kiss, and I say it's alright. could. Gotta love. De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que la disco buscaba. Quería que me bailara y el DJ que la música nunca me la bajara. Y se está prendí en fuego, que no se enamore, y está para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que se está prendí en fuego, que no se enamore, y está para el juego.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 Informateur Putters adviseert om zo snel mogelijk een programkabinet te formeren... op basis van hoofdlijnen en met een zo groot mogelijke basis in het parlement. Eerder was er steeds sprake van een extra parlementair kabinet... maar dat begrip is nu losgelaten. Het Europees Parlement sleept Ursula von der Leyen en de Europese Commissie voor de rechter. Volgens het parlement heeft de commissie het op een akkoordje gegooid met de Hongaarse premier Orbán... in ruil voor zijn politieke steun voor het Oekraïnebeleid. beleid een man van 38 is veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs... voor het doodrijden van twee mensen op de Maasboulevard in Rotterdam. De man schepte de twee bejaarden toen ze met groen licht overstaken. Het weer zonnig met sluierbewolking.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 es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no es retroceder, quizás andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream.